Van 5 uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. In Amsterdam is het staatsbezoek van de Belgische koning Filip en zijn vrouw Mathilde begonnen met een kranslegging bij het Nationaal Monument op de Dam. De twee gingen vervolgens met koning Willem-Alexander en koningin Maxima door naar het Koninklijk Paleis op de Dam om daar het verdrag over een grenscorrectie in Limburg te tekenen. Daardoor wordt Nederland zo'n 10 hectare groter. Het staatsbezoek duurt tot en met woensdag. De komende dagen brengt het Belgische koningspaar een bezoek aan onder meer het parlement, premier Rutte en ruimtevaartorganisatie ESA in Noordwijk. Ook gaan de koningsparen naar het verbouwde station Utrecht Centraal. De Britse oud-voetbaltrainer Barry Bennell, die in de jaren 70 en 80 meerdere kinderen zou hebben misbruikt, is in het ziekenhuis opgenomen. Hij werd vrijdag bewusteloos gevonden in een hotel in Stevenage ten noorden van Londen. Wat er met hem is gebeurd en hoe het nu met hem gaat is niet bekend. De 62-jarige Benel werkt als jeugdcoach voor de clubs Crew Alexandra, Manchester City en Stoke City. Hij is sinds 1994 drie keer veroordeeld voor misbruik. Verschillende Engelse voetballers vertelden deze maand in het openbaar over het misbruik. Vier politiekorpsen onderzoeken de aanklachten tegen Benel. Tellerse Robin Hazen moet getuigen in de rechtszaak over de moord op zakenman Koen Everink. De verdachte, tenniscoach Mark de J, wilde dat Hazen als getuige wordt opgeroepen en de rechtbank in Utrecht heeft daarmee ingestemd. De rechtbank heeft ook besloten dat de J voorlopig vast blijft zitten. De tenniscoach ontkent dat hij Everink heeft vermoord. Tijdens de zitting zei hij dat hij hem met geen vinger heeft aangeraakt. De advocaat van Mark de J vindt dat het Openbaar Ministerie leidt aan tunnelvisie. Everink werd in maart gevonden in zijn woning in Beeldhoven. Hij was doodgestoken. En dan het weer. Het is zonnig, droog, een graad of 4. Door de wind ligt de gevoelstemperatuur onder het vriespunt. Vanavond en vannacht kan het lokaal min 7 worden. Op morgen opnieuw zonnig, weer zo'n 4 graden.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 A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendrik Ambacht en Papendrecht... 5 kilometer en een half uur op onthoud. De A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht... 9 kilometer door een aanrijding. Alle rijstroken zijn vrij, maar de vertraging is nog wel een half uur. Dan de A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos, 9 kilometer. A28 Utrecht-Amersfoort tussen Soesterberg en Leusden, 5 kilometer, 20 minuten oponthoud daar door een kapotte vrachtwagen. En tot slot is er ook een ongeluk gebeurd op de N11 Bodegraven-Leiden bij Alfa aan de Rijn.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 Ain't no refuting or disputing. I'm a modern Rasputin. Some contract disputes to some brutes in Labutin. Act highfalutin while my boys put the boots in. discussion. Dance like you got concussion. Oh, put a doll inside a doll. Party like a Russian.